Jan van der Putten met het NOS Journaal. In twee asielzoekerscentra is een steekpartij geweest. Gisteravond ging het eerst mis in het AZC in Graven in Brabant. Daar raakte een bewoner zwaar gewond. Twee verdachten zijn aangehouden. Later werd een bewoner van een asielzoekerscentrum in Middelburg neergestoken. Ook die moest naar het ziekenhuis. Eén verdachte is opgepakt. Bij het Japanse eiland Okinawa is een Amerikaans gevechtsvliegtuig in zee gestort. De piloot wist zich met zijn schietstoel in veiligheid te brengen. Hij is door reddingsdiensten teruggevonden. Wat de oorzaak is van de crash is niet bekend. Het toestel, een F-15, was bezig met een trainingsmissie toen het misging. In oktober stortte ook al een Amerikaans toestel neer op het eiland Okinawa. Toen ging het om een helikopter. Ook bij dat incident raakte niemand gewond. Italië en Malta hebben een schip geweigerd met daarop meer dan 600 migranten, onder wie ruim 100 minderjarigen die alleen reizen. De migranten zijn dit weekend uit het water gered of van boten gehaald die worden gebruikt door smokkelaars. Malta zegt dat het de taak van Italië is om reddingsacties te coördineren. De nieuwe regering van Italië wil een eind maken aan de instroom van grote groepen migranten. De boot vaart nog steeds rond op de Middellandse Zee. De bitcoin heeft de grootste val doorgemaakt in drie maanden tijd. aanleiding is een hack bij een Zuid-Koreaans handelsplatform voor cryptomunten. Het bedrijf bevestigt dat er is gestolen, maar zegt niet welke munten en hoeveel. Bezitters dumpten daarop massaal bitcoins. De cryptomunt is nu nog geen 7000 dollar waard. Half december was het nog 20.000 dollar.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 little green the back.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 说了我。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 every day. Okay, I got the keys to the universe, so stay with me. Cause I got the keys, baby. Don't wanna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 shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, la la. Drink. Swalla la la.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 shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. I love drinks. la la la. la la la. internet. www.zfmzandvoort.nl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 believe. the world is mine. fear to what that appears. I do my best, the world is mine. I take the price and realize that's in your eyes. The world is mine. I've lost my fear to what that appears. I do my best, the world is mine. I take the price and realize that's in your eyes. The world ritme van Zandvoort, op 106.9 FM many times fool. I hope and pray You're burning